Citydijkers met het NOS Journaal. In Zuid-Korea zijn drie mensen om het leven gekomen bij een ongeluk op een bouwplaats bij een snelweg. Daar stortte een deel van een brug in. Volgens Zuid-Koreaanse media vielen vijf delen van de brug plots naar beneden... op de bouwplaats ten zuiden van de hoofdstad Seoul, waar op dat moment mensen aan het werk waren. Naast drie doden raakten ook vijf mensen gewond. De brandweer van Zuid-Korea probeert op de bouwplaats nog te zoeken nog naar meer slachtoffers. De Franse president Macron denkt dat in de komende weken... een wapenstilstand tussen Oekraïne en Rusland kan worden gesloten. Hij deed die uitspraak in een interview met de Amerikaanse nieuwszender Fox News... vlak na een bezoek aan president Trump. Macron was in Washington om Trump te overtuigen om Oekraïne te blijven steunen. Volgens Macron is het belangrijk dat als er een bestand komt... er troepen komen die voorkomen dat Rusland doorgaat met aanvallen. Europese landen zijn volgens hem bereid om aan zo'n troepenmacht mee te doen maar willen wel dat de VS hen dan steunt. De VN-veiligheidsraad heeft een resolutie van Amerika aangenomen over Oekraïne. Daarin wordt opgeroepen om het conflict tussen Oekraïne en Rusland snel te beëindigen... maar er wordt niet in benoemd dat Rusland de oorlog is begonnen. Alle Europese landen in de VN-veiligheidsraad waren tegen die tekst en stemden daarom niet. De Britse VN-ambassadeur zei dat je Rusland en Oekraïne niet over één kam kan scheren. De Turkse voetbalclub Galatasaray overweegt juridische stappen tegen trainer José Mourinho van aartsrivaal Fenerbahce. Volgens Galatasaray beledigt Mourinho van Fenerbahce al vanaf zijn aanstelling consequent het Turkse volk. Tijdens de persconferentie na de wedstrijd tussen Fenerbahce en Galatasaray... sprak Mourinho over tegenstanders die zouden springen als apen. Het weer, het is bewolkt maar droog bij 5 tot 8 graden. Vanochtend is het ook grijs, maar er is ook af en toe zon.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 Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. stop waiting every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love. I touched you gently with my hands. We talked about travel in the distant lands. Escaping all the madness out here in the world. Becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more we experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke, and your man Sway love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time.